is van Kesteren met het NOS-journaal. In Eindhoven zijn gisteravond bezoekers van een COC-bijeenkomst belaagd door voetbalsupporters. Een groep van zo'n 20 volwassenen trok de regenboogvlag van de gevel en probeerde die in brand te steken. Toen een vrijwilliger hem vroeg om daarmee te stoppen, werd hij geslagen. ook medewerkers van een LHBTI-café in centrum van Groningen zijn afgelopen nacht mishandeld. In beide zaken zou aangifte zijn gedaan bij de politie. De grote brand in de Duitse havenstad Hamburg is onder controle. De bluswerkzaamheden bij de opslagloods zijn nog bezig, maar de grote rookwolken zijn weg. Volgens de autoriteiten in Hamburg zijn er geen gevaarlijke hoeveelheden gas gemeten in de lucht. De brand brak vanmorgen rond half vijf uit. Zo'n 140 mensen in het centrum moesten worden geëvacueerd. De Europese Commissie en Polen willen een conferentie organiseren... over Oekraïense kinderen die in Rusland vastzitten. Doel daarvan is de kinderen weer terug te halen. Volgens Oekraïne zijn afgelopen jaar 19.500 kinderen gedeporteerd. Moskou zegt dat ze in veiligheid zijn gebracht. Afgelopen week werden 31 Oekraïense kinderen herenigd met hun familie. Een van hen zei dat ze als beesten zijn behandeld. De Europese Commissie noemt de deportatie een oorlogsmisdaad... die het internationale arrestatiebevel tegen president Poetin rechtvaardigt. In de eredivisie heeft Ajax Fortuna Sittard met 4-0 verslagen. En daarmee komt Ajax op de tweede plek in de eredivisie. FC Twente heeft vanmiddag tegen Cambuur de grootste overwinning van dit seizoen geboekt. De club won van Cambuur met 4-0. Emmen pakte een belangrijk punt in de strijd om de 15e plaats. Tegen NEC bleef het 0-0. En op dit moment is Feyenoord RKC bezig. De Rotterdammers scoorden in 10 minuten al drie keer. Het weer vanavond en vannacht droog en het koelt af naar ongeveer 7 graden. Morgen begint het ook droog en op de meeste plekken bewolkt. Misschien breekt de zon in het midden en oosten nog even door.